Vooral negens met het NOS-journaal. De Nederlander, die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend... een Belgische agent heeft doodgeschoten... zegt dat er een zwart gat in zijn geheugen zit. Hij weet niet wat hij precies heeft gedaan... en inmiddels beroept hij zich op zijn zwijgrecht. De agent werd doodgeschoten in Spa. Vlak daarvoor had een groepje Nederlanders bij een café ruzie gemaakt. Een andere agent die onder vuur werd genomen bleef ongedeerd. Gisteren arresteerde de Nederlandse politie twee mannen... die mogelijk bij de schietpartij betrokken waren... België heeft gevraagd om hun uitlevering. De storing op Schiphol is voorbij. Vanmiddag is het vliegverkeer volledig hervat. Gisteren werd bij graafwerk een kabel kapot getrokken. De luchtverkeersleiding kon daardoor niet alle vluchten afhandelen. Door de storing waren tientallen vluchten vertraagd, ook vanmorgen nog. Volgens de werkgevers is niet alleen discriminatie er de oorzaak van... dat niet-westerse mbo-studenten moeilijker een stageplaats kunnen vinden... Jongeren met die achtergrond kiezen ook vaker voor studies met minder perspectief op een baan, zoals administratief werk. En dat leidt volgens de werkgevers ook tot minder aanbod van stageplaatsen. Verder missen die jongeren vaker een netwerk dat hen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Minister van Engelshoven kondigde vandaag maatregelen aan. Nu blijkt dat niet-westerse mbo'ers nog altijd veel meer moeite hebben met het vinden van een stageplek dan autochtone studiegenoten. Enkele honderden actievoerders protesteren tegen de gaswinning in Groningen. Voor de ingang van het Nam Tankenpark in Farmsum houden ze een zitactie. Ze willen dat er vanwege het aardbevingsgevaar onmiddellijk een einde komt aan de gaswinning en niet geleidelijk. De afgelopen dagen verbleven ze met een grote groep in een tentenkamp. Het weer, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. Het is 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. Morgenochtend begint het in het zuidwesten te regenen. In het noorden en oosten is nog zon wordt het 24 graden.